Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Japanse premier Kishida is in Zuid-Korea aangekomen voor een tweedaags bezoek. Vandaag zal hij een ontmoeting hebben met de Zuid-Koreaanse president Yoon. Ze zullen het onder meer gaan hebben over de toenemende nucleaire dreiging vanuit Korea... en de Chinese assertiviteit, vooral rond Taiwan en in de Zuid-Chinese zee. Het is het eerste bezoek van een Japanse leider aan Zuid-Korea in 12 jaar. Onder de Zuid-Koreanen is veel kritiek op dit bezoek. Velen vinden dat president Yoon te veel concessies heeft gedaan om de relatie met Japan te verbeteren. Voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-AZ gisteravond... heeft de politie meer dan 150 AZ-supporters aangehouden voor groepsbelediging. In de metro richting de arena werden antisemitische liederen gezongen... en vernielingen aangericht. Na meerdere waarschuwingen werden de supporters bij metrohalte Strandvliet aangehouden. In de Canadese provincie Alberta is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de vele bosbranden. Zeker 25.000 mensen zijn al geëvacueerd. Volgens de Canadese autoriteiten woedden er gisteren 110 vuurhaden. En daarbij is een gebied ten grootte van de provincie Zuid-Holland in vlammen opgegaan. In Texas zijn acht mensen doodgeschoten in een winkelcentrum. Een man opende midden op de dag het vuur op mensen die inkopen kwamen doen. Hij werd zelf daarna doodgeschoten door de politie. Drie mensen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse pianist Menahem Pressler is overleden. Hij stond aan de wieg van het wereldberoemde Beaux-Arts-trio dat hij ook decennia leidde. Pressler vluchtte vlak voor de Tweede Wereldoorlog met zijn ouders naar Palestina. Vlak na de oorlog brak hij door in Amerika en vestigde zich daar ook. Menahem Pressler overleed gisteren in Londen. Hij was 99 jaar. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met verspreid over het land wat regen. Daarna droog en af en toe zon. In de loop van de middag weer kans op felle regen- en onweersbuien. En daarbij kan in korte tijd veel regen vallen. Er staat niet veel wind en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De A10 Noord richting de Koentunnel tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 Ik neem je mee naar never took a look at him. Grew up mad and antisocial. Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire. Close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. Is there anybody out there? He's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, he could really use a shoulder hanging on to the edge till it's over. He's crying for your love tonight, lonely is hard to survive. He said. You've been talking to yourself Well, this is for everyone who's felt invisible uh um.